Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is druk op de bevrijdingsfestivals. In Assen zijn zelfs zoveel mensen naar het festival gekomen dat het vol is. De organisatie zegt dat je niet meer naar binnen kunt. In Haarlem staan mensen te genieten. Dat voelt echt als vrijheid. Eh, vrijheid inderdaad, dat we hier gewoon met z'n allen een feest mogen vieren. Voelt een beetje dubbel, aangezien uh, na een paar honderd kilometer verderop is een oorlog. Maar eh, ik denk dat we dan juist erbij stil moeten staan dat vrijheid zo belangrijk is voor ons. Op alle festivals werd net om vijf voor vijf precies daarbij stilgestaan. De oorlog in Oekraïne en de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar er wordt ook gewoon heel veel gedanst. Goed nieuws voor mensen die bij de politie werken. Zij krijgen er salaris bij. Het is eindelijk gelukt om nieuwe cao-afspraken te maken. En daarin staat dat hun loon met gemiddeld 9,5% omhoog gaat. Over de cao is maanden onderhandeld. In die tijd voor de agenten meerdere keren actie. In Washington is de beveiliging rond het Hoge Rechtshof opgeschroefd. De boel is ook afgezet met hekken. Er worden demonstraties verwacht omdat het erop lijkt dat die groep hoge rechters het recht op abortus in Amerika gaat afschaffen. Dat zou kunnen betekenen dat sommige staten abortus gaan verbieden. En vanavond is de avond voor Feyenoord-fans. De Rotterdamse voetbalclub speelt de tweede halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Het is een uitwedstrijd en supporters zijn massaal naar de Franse stad afgereisd. Feyenoord is nog lang niet moe, Feyenoord! Zo dus uh, mijn eerste uitwedstrijd ook. En dan een van de mooiste ook gelijk, man. Heerlijk. Ik denk 1-1. Uh, eh, wordt heel spannend. het ouderwets billen knijpen. Zoals altijd met Feyenoord. En het eh, wordt 1-1 en Dessus gaat scoren. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer, redelijk wat wolken. In het zuiden kan een bui vallen. Aan zee is het 14 graden, in Limburg 20. Morgen droog, best wel zonnig en overal een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte auto twee rijstroken te blokkeren. En daardoor vanaf Schiphol 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging.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 Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen roept mensen op om vanwege de drukte niet meer naar het festivalterrein te komen. Eerder vandaag gaf premier Rutte officieel het startschot voor de bevrijdingsfestivals. Japan gaat de kerncentrales in het land weer in gebruik nemen. Het land wil zo de afhankelijkheid van de import van Russische energie verminderen. Na de kernramp bij de kerncentrale van Fukushima in 2011 besloot Japan om alle kerncentrales stil te zetten. Op een donorconferentie in Warschau is 6,2 miljard euro opgehaald voor steun aan Oekraïne. Staatshoofden en regeringsleiders die er fysiek of digitaal bij waren... zegden geld toe. Onder meer Finland, Tsjechië en Kroatië beloofden miljoenen euro's. Het weer, het is 14 tot 20 graden. Morgen is er eerst nog mist, daarna zonnige periode en 17 tot 22 graden.